Drie uur. Dikter Hark met het NOS Journaal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Emmen is veel meer misgegaan dan gedacht. Op meer stembureaus zijn fouten gemaakt bij het tellen van de stemmen... dan de zes waar de gemeente van uitging. Ook zijn voorkeursstemmen aan verkeerde personen toegekend. Emmen bekeek vandaag op last van de officier van justitie... alle 40.000 uitgebrachte stemmen opnieuw... om erachter te komen of er strafbare feiten zijn gepleegd. De resultaten worden waarschijnlijk maandag gepresenteerd men stelt dat andere gemeenten ook zouden concluderen dat er fouten zijn gemaakt als ze tot hertelling zouden overgaan. Het genootschap van burgemeesters riep het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder op om weer over te gaan op stemcomputers. Volgens de burgemeesters is gebleken dat stemmen met het potlood buitengewoon onpraktisch is. Het oud-strijderslegioen houdt op te bestaan. Na 58 jaar wordt deze roemruchte conservatieve club opgeheven, meldt de 83-jarige voorman Prosper Ego. Het blad van het OSL, Sta Vast, bestond al een tijd niet meer. Het kantoor in Rotterdam is gesloten en de dossiers zijn naar het Nationaal Archief gegaan. In de beginjaren bestond de groep vooral uit oud-militairen die in Nederlands-Indië en Korea hadden gevochten. Later trok de groep vooral geharnaste tegenstanders van het communisme en van de vredesbeweging. Ook ondersteunde het OSL het apartheidsregime in Zuid-Afrika. De achterban van het OSL bestaat op dit moment nog uit 2400 mensen. In Duitsland moet een man een boete van 6000 euro betalen... omdat hij met zijn vliegtuigje bovenop een Porsche was geland. In de zomer van 2005 zette hij met zijn eenmotorige vliegtuigje de landing in... bij het vliegveld van Bietburg, terwijl hij wist dat daar een autoshow werd gehouden. De rechter neemt het de piloot kwalijk dat hij de luchtverkeersleiding niet informeerde over zijn landing.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 De lijst bestaat uit 40 platen. Waarvan er deze week 18 eh, stijgen. Er maar eentje blijft zitten waar die vorige week ook zat. De 19 één of meer plekken dalen en de twee helemaal nieuw binnenkomen denk dat er natuurlijk ook ruimte gemaakt moet worden in de lijst. Dat doen eh, Jason Mraz met Butterfly en Ina en Bob Taylor Deja Vu. Na 15 weken hadden zij het voor gezien. Nothing on You van B.O.B. is de snelste stijger van deze week. 11 plaatsen in totaal. En 10 plaatsen verlies zijn er voor het Don't Stop the Music. Jamie Cullum die, eh, is de snelste daler van deze week. Langs genoteerd dat zijn eh, John Mayer met Who Says en Sheryl Cole Fight for This Love. Allebei alweer 17 weken in de lijst. En met een van die twee gaan we gewoon de hitlijst eh, van deze week beginnen. Op nummer 40, dus 14 weken, of 17 eh, weken alweer in de lijst. Wel twee plaatsen verlies. Van 38 zakkend naar 40. Beginnen we straks gewoon met Joe Mayer, hoe says. En daarna meteen de eerste nieuw binnenkomen op nummer 37. 39 is namelijk voor Timbaland en Nelly Furtado, So Shy, The Morning After Dark. En Jason Rulo, What Did je Say, vinden we terug op nummer 38 van deze week. Helemaal onderaan de lijst is Joe Mayer met Who Says.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 En Alicia Keys die heeft eh, Jay-Z helemaal niet nodig om in 2010 weer een hit te scoren. Tenminste, dat eh, wil de zangeres gaan bewijzen met haar nieuwe nummer, The Empire State of Mind en dan Part 2. Het iets wat tegenvond het resultaat van eh, Doesn't Mean Anything, de eerste single van het album The Elements of Freedom. Die wordt verbloemd door het succes met Jay-Z, The Empire State of Mind deel 1. En om te laten zien dat ze het ook solo nog in zich heeft, heeft Keys het nummer onder genomen. En Jay-Z is compleet te vervangen door wat eigen teksten. Wat minder hip-hop en wat meer soul dus ze gedacht hebben. En dat lijkt dus wel te werken in Europa. The Empire State of Mind Part 2 komt deze week binnen dus op nummer 37. Dit is Alicia Keys. that is famous as a place of movie scenes.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 Jean-Paul, Lil Jon en eh, Jay Sean, die dachten dat kunnen wij ook. Do You Remember? 14 weken terug kwamen ze in de lijst van Europa voor de eerst binnen. En deze week zakten ze van uh, nummer 32 naar nummer 34. En daarvoor de nieuwe plaat van eh, Alicia Keys. En er zat er nog eentje tussen. Gabriella Chilmeer On A Mission. Vorige week kwam zij binnen op nummer 40. Deze week omhoog naar 36. Hier wordt het nieuw van Alicia kies The Empire State of Mind Part 2. De laatste en hoogste nieuwe binnenkomen deze week, die komen we tegen op nummer 32. Eh, het blijkt wel weer dat de eh, zomerdance muziek dit jaar toch uit Roemenië dreigt te komen. Ina maakt weer een hit. de Roemeense Ina deze week op nummer 32 met haar single Love. so close, just a touch away. Your love hits me like no other. They say I'm a true believer. I know something's taken. Even wakker worden met Cascada en Dangerous. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op 36, deze week omhoog naar nummer 31. Nummer 40, twee plaatsen verlies in de 17e week. John Mayer, Who Says. Tim Nelly Furtado, So Shy, The Morning After Dark. Staan nu 15 weken alweer in de lijst, zakken wel van 35 naar 39. Van 34 zakken naar 38, ook 15 weken in de lijst. Jason Rulo. What Did You Say? Alicia Keys, Empire State of Mind Part 2. Helemaal nieuw binnen op nummer 37. Gabriella Chilmi, On a Mission. Twee weken in de lijst. Vorige week kwam ze binnen op nummer 40. Deze week omhoog naar nummer 36. Zes plaatsen verlies voor Robbie Williams. You Know Me, twaalfde week dat hij in de lijst staat. En twee plaatsen van 32 zakken naar 34 in de 14e week. Jay Sean, Lil Jon en Jean-Paul Do You Remember. Edward Maya, This Is My Life. 10 weken in de lijst, zakken van 24 naar 33. En net hoorde je Ina ook met A Love, nieuw binnen nummer 32. En de beukende beats van de eh, Duitsers Cascara en Dangerous. Tweede week in de lijst van 36 omhoog naar nummer 31. Nummer 30 die is er dan voor eh, Mary J. Blight, I Am. 11 weken in de lijst, zakken van 26 naar nummer 30. En Cheryl Cole die vinden we op nummer 29. Zes plaatsen verlies in haar 17e week. The Fight for This Love. loving. volgens de showbiz roddels zou ze volgende week naar de, de scheidingsadvocaat gaan, Cheryl Cole. Je nou nog met A Fight For This Love. ZFM, Westkust, weerbericht. Gisteren was weer een eh, prachtige voorjaarsdag. Maar ja, door een storing vandaag is het algemeen eh, bewolkt in onze regio. We houden het gelukkig wel droog de hele dag. De wind waait uit zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt vandaag naar een eh, maximale 13 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. En de wind waait uit zuiden tot zuidwesten, overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar 6 graden boven het vriespunt. Morgen trekken de volgende storingen over België naar het oosten toe. Daardoor is het over het algemeen weer bewolkt in onze regio. Knipoog van de zon die zullen we zo nu en dan trouwens wel eh, te zien krijgen. Het blijft wel de hele dag weer droog. De wind uit het eh, zuidwesten is overwegend matig van kracht weer. De temperatuur zal iets lager uitvallen dan vandaag een eh, maximale 11 graden. Zaterdagavond en zondagnacht dan passeert er weer een frontboren bij een storing ten hoogte van Schotland. En daardoor is het weer wisselend bewolkt en kan er hier en daar een buitje vallen. De wind uit het zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur die daalt naar ongeveer 5 graden. Zondag schijnt weer de zon, maar eh, er zijn ook wel wolkenvelden. Met name in de middag valt daardoor een eh, bui.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 let it run. Slamming Bentley doors, hopping out of Porsches, popping up on Forbes list, gorgeous. Hold up, niggas started lost it. They be talking bullshit. I be talking more shit, they nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my fall shit. I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Less than four bars. Guru bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. Forever young. I wanna be forever young, forever young. Do you really want to live forever, forever, forever young?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 Tegenwoordig hebben ze daar gewoon een officiële naam voor. Het is gewoon een mash-up. En dit was weer een hele goeie van Mac. Feels Like a Prayer, met wat hulp van eh, Dino trouwens. Drie weken ondertussen alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 30, deze week naar 27. En daarvoor de geweldige plaats van JC Young Forever. Vorige week nieuw binnen op 33. Deze week 5 plaatsen omhoog naar nummer 28. Vorige week kwam hij ook nieuw binnen in de lijst. Toen deed hij dat op eh, nummer 31. Adam Lambert hebben we dan over. Deze week snoept hij gewoon nog even vijf plaatsen ervan af en komt hij dus terecht op nummer 26. Adam Lambert, What Do You Want From Me? zal James Morrison onderweg zijn. Get to You dus van James Morrison. Zes weken over in de lijst van 22 omhoog naar nummer 21. Op nummer 30 deze week Mary J. Blight, I Am. Vier plaatsen zak in de 11e week naar beneden. 17 weken in de lijst. Sheryl Cole, Fight for This Love. Nou, die fight eh, die is ondertussen dus eh, zo goed als over. Volgende week zouden ze naar de scheidingsadvocaat gaan. Ook deze plaats zakt van 23 naar 29. JC, Young Forever, 5 plaatsen omhoog in zijn tweede week. Mac, Feels Like a Prayer, 3 weken in de lijst van 30 omhoog naar 27. Van 31 omhoog naar 26 in zijn tweede week. Adam Lambert, What Do You Want From Me? Lady Gaga en Beyoncé met hun telefoon zakken ze 8 plaatsen in de 14e week naar 25. Joe Mayer, Heartbreak Warfare, heeft iets met een 4. Hij staat namelijk 4 weken in de lijst en gaat van 28 omhoog naar 24, wat weer 4 plaatsen zijn. Rihanna met Heart, 12 weken in de lijst, zakken van 16 naar 23. Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Vorige week nog 15, deze week zakken naar 22. Wel alweer 12 weken in de lijst. De helft van 12, zes weken lang in de lijst. James Morrison, Get To You van 22 omhoog naar nummer 21. En nummer 20 is er deze week voor de snelste stak zakker van de week. Jamie Collum, Don't Stop The Music stond vorige week nog op 10. Deze week op nummer 20.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 universe when I see you. Cause every night the stars will shine. Merging into you turn signs. Anything that they can just to change my mind. When I pass your road, I can help rewind. What is wrong with me?